Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Op meerdere plaatsen langs de A7 zijn boerenprotesten aan de gang. Sinds 9 uur vanavond blokkeren boeren de snelweg bij Hoorn... Drachten staan tientallen trekkers. De A7 is op die plaatsen dicht, net als twee plekken op de A1. Langs de A12 bij Utrecht staan hooibalen in brand. Intussen staan Belgische boeren nog steeds op twee grensovergangen met Nederland... en die zijn voorlopig niet van plan te gaan. De mensen die gaan één dag stilstaan, maar wij staan al zoveel jaren stil... om eens te weten wat het is, hoe vervelend dat stilstand is. De boeren zijn boos over regels van de EU. Het wordt steeds moeilijker om hulpgoederen te leveren aan mensen in het noorden van de Gazastrook, zegt het VN Wereldvoedselprogramma. Volgens de directeur kwam er de afgelopen maand eten voor maar 130.000 mensen binnen. Hij zegt dat, dat dat niet genoeg is om een hongersnood te voorkomen. De Italiaanse minister van Cultuur stapt op nadat hij al wekenlang wordt beschuldigd van kunstdiefstal en vervalsing. Zijn taak als minister was het beschermen van cultureel erfgoed, maar hij zou zelf een gestolen schilderij hebben hangen. En dat doek zou ook nog eens bewerkt zijn om te verhullen dat het gestolen is. Na de diefstal is er een extra kaars in de linkerbovenhoek geschilderd. De opgestapte minister ontkent alles en zegt dat hij om een andere reden weggaat. In Diergaarde-Blijdorp zijn ze de afgelopen dagen druk geweest met het langzaam opwarmen van schildpadden. Het gaat om drie beestjes die aanspoelden bij Castricum en op Tessel. Ze raakten in de Noordzee onderkoeld, maar in Rotterdam zwemmen ze er weer warmpjes bij. Bij 13 graden worden ze, gaan ze bij ons in een klein badje. Als dat goed gaat, gaan we ze een dag later eh, gaan we de temperatuur omhoog brengen naar een graad of 16. Meestal zijn nog een beetje onder de indruk, maar kijk, als hij dat kan, zo naar beneden duiken, dat willen we graag zien. Dieren die een longontsteking hebben, die kunnen kunnen niet duiken. De drie dikkopschildpadden worden in de zomer uitgezet voor de kust van Portugal.